Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Huizenbezitters in het aardbevingsgebied in Groningen... worden in sneltreintempo gecompenseerd voor hun schade. Dankzij een nieuwe regeling, waardoor mensen met relatief weinig schade... standaard 5000 euro krijgen... zijn in een week tijd zo'n 600 huiseigenaren gecompenseerd. Mensen die denken recht te hebben op meer dan 5000 euro... moeten aan meer voorwaarden voldoen om de schade vergoed te krijgen. Groot-Brittannië stuurt een tweede oorlogsschip naar de Perzische Golf... nadat Iran gisteren zou hebben geprobeerd een Britse olietanker te enteren. De spanningen tussen de landen lopen op... sinds de Britse marine vorige week een tanker met Iraanse olie aan de ketting legde. De tanker zou onderweg zijn geweest naar Syrië... en daarmee de internationale sancties tegen dat land hebben geschonden. Iran ontkent dat en spreekt van een illegale kaping. Volgens de Iraniërs hebben de Britten de mammoetanker tegengehouden onder druk van Amerika. Het kabinet vindt het niet raadzaam om meer dan twee personen te belasten met het ouderschap. Minister Dekker schrijft aan de Tweede Kamer dat hij denkt dat dat de kans op conflicten vergroot. Daarom blijft het zo dat kinderen maar twee wettelijke ouders kunnen hebben. Wel kunnen mensen die nauw bij de opvoeding van een kind betrokken zijn straks deelgezag krijgen. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld mee naar 10 minuten gesprekken op school of naar een doktersconsult. Barcelona neemt Antoine Griezmann over van Atletico Madrid... en betaalt daarvoor een afkoopsom van 120 miljoen euro. De Franse aanvaller van 28 kondigde eerder al aan dat hij toe was aan een nieuwe uitdaging. Hij speelde vijf seizoenen voor Atletico en heeft nu bij Barcelona een contract getekend voor vijf jaar. Het weer, in het binnenland eh, felle regen- en onweersbuien die trekken naar het oosten. Vanuit het westen wordt het droger. Het is 19 tot 23 graden. Morgen nog een enkele bui, maar ook af en toe zon en 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een drukke vrijdagavondspits, maar de files worden nu langzaam al wat korter. In de regio Noord-Holland staan ze nog op de A2 Amsterdam richting Utrecht...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 Nou, naam is inderdaad eh, Jesse Sprikkelman en ik ben het komende uur bij. En langzaam tellen we af naar de absolute nummer 1. Want welke plaats is de meest favoriete plaats van iedereen in Nederland en België? En mooi aan de Top 20 is dat jij je mening kan geven over jouw favoriete plaat. En dat kan heel simpel via detop20.nl. Dus wat is jouw favoriete plaat van dit moment? Laat het weten via detop20.nl. En dat combineren we dan weer met airplays, downloads, streams. En zo ontstaat de top 20. Dit was vorige week de nummer 1. Justin Bieber en Ed Sheeran en I Don't Care. hadden vorige week ook een aantal nieuwe binnenkomers. En één daarvan was Kensington. En Bats kwam nieuw binnen op nummer 20. En staat deze week nog steeds op dezelfde plek. 20. Vorige week nieuw binnengekomen. Deze week nog steeds op dezelfde plek. Nederlandse band Kensington Bats. Deze staat op nummer 19 deze week. van Panic at the Disco. Hey look maar mee. Dat is vorige week op 16 iets gezakt, dus naar plek 19. Deze week hebben we ook een nieuwe binnenkomen Die is van Eva Max. Eva Max heeft de lange tijd op een hele mooie plek, namelijk op de nummer 1 gestaan. Hier in de top 20 met Sweet Bub Psycho. Eh, die is ondertussen alweer eventjes uit, maar ze is terug met een nieuwe plaat. So I Am heet die plaat. Eh, die doet het ook weer eh, heel erg goed en die is al vaak binnengekomen via top 20nl ze heeft trouwens ook in een interview gezegd, ik was op school een weirdo. Ik pestte iedereen en dat litteken heb ik lang meegedragen. Eva Max is nieuw in de lijst. Oh, So Am is de, plaats van, of de naam van de nieuwe plaats. Deze staat er al even in en het past lekker bij het mooie weer. De zomerse klanken van Louis Fancy en Nicky Jam.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 16. coupe out the garage, pull the roof back, just me, you and the stars. Toast to the gods, she's a one, a masterpiece. She a drug at a fast release. Got me sprung, wrapped in sheets, wake up, fuck, and then we going back to sleep.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 Nieuw in de top 20. Martin Garrix en Summer Days. Nieuw binnengekomen op nummer 16. Dat is een, mooie plek. Op nummer 15 staat Davina Michel. Met Skyward, vorige week stond op nummer 6 Dermot Kennedy en Power Over Me is een best wel een stukje gezakt. Deze week op 14. You got that power over me. Zometeen gaan we naar de nummer 12 toe. Die is voor de Jonas Brothers en Sucker. Maar eerst logischerwijze nummer 13 met Dusa en Piece of Your Heart. a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. turning you up to getting down, down. Show me a piece of your heart, a piece of your love. Calling you up to getting down, down, down.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 down, down, down, down. Show me easy, show me honey. I'll be what you want, and it's physical. Keep it subliminal. Show me what you want. Now. stonden zij in de top 20. Hey, what up? This is your boy Flo Rida. This is Jesse J. Hi, hi, highway jealous. Let's go. 12. We go together. never fair that you and me Jonas Brothers en Soccer in de top 20. Vorige week op nummer 12 en deze week ook nog steeds. voor die Medusa en Peace of Your Heart. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En dat betekent dat er ook weer platen uit de top 20 zijn verdwenen eh, deze week. De nieuwe binnenkomers heb je al gehoord. Evan Max eh, M op 18 en Martin Garrix Summer Days op 16. Maar ja, welke zijn dan verdwenen? Welke hebben plaats moeten maken voor deze fijne platen? Onder andere Maan en Chris Cross Amsterdam. Hij is voor mij vorige week op 19, nu weg uit de lijst. Hey. Veel mensen zijn er blij mee, maar ook heel veel mensen vinden het jammer. Billie Eilish is verdwenen uit de lijst. Met Bad Guy dus stond eh, vorige week op nummer 14. En eh, deze week eh, ja, ja, volledig verdwenen uit de lijst. Even kijken wat op nummer 11 staat. Dat is deze.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 Walk say Pink Walk Me Home op nummer 9 deze week in de top 20. Na voor de Sham en dat is op nummer 10. En If I Can't Have You. Daarvoor liet ik je horen welke platen zijn verdwenen uit de lijst deze week. En één ervan was Maan samen met Chris Cross Amsterdam. En Hij Is Van Mij. Maar ze staat er gewoon nog in hoor samen. Niet met Hij Is Van Mij, nee zeker niet. Maan samen met Tabita en Kraantje Papi.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 Now, nah, can't nobody tell me nothing. You nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my bladder. Cheated on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, but riding in boobies.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 En toen eh, stopte ik weer in het item, een tip voor de top 20. De week daarna kwam hij erin. En nu staat hij al heel lang binnen de top 10. Hij is wel ietsje eh, gezakt, maar dat maakt niet heel erg eh, veel uit. Nee, dat kan gebeuren. Billy Ray, Cyrus en Lil Nas X en All Time Road deze week op nummer 7 in de top 20. Daarvoor hoorde je een plaat die vorige week nieuw binnenkwam. Dat was Chris Cross Amsterdam en Maan. En Moment, Moment, hoe je het ook wil noemen. Ehm, verder met Mabel, Don't Call Me Up. Die staat al een ruim ruime maand, een dikke maand, bijna twee maanden in de top 20. Vorige week op nummer 5, één plekje gezakt op nummer 6.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 EDM star Avicii has died. Het laatste werk van Avicii in de top 20. Hey, I'm Avicii. Can you hear me SOS? Help me put my mind to rest. Two times click and I'm acting low. A pound of weed and a bag of blow.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 De videoclip van, van Don't Call Me Up. Nou, dat is dan eigenlijk nog niet hele, nou, helemaal nog niet veel als je het gaat vergelijken met de videoclip van Con Calma van Daddy Yankee en Snow. Die is namelijk precies 1 miljard keer bekeken.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 En dat is best wel knap, want meestal eh, zwakt het dan wel een beetje af na zo'n zongfestival. hebben mensen wel mee gehad. Maar er wordt nog steeds gedownload, nog steeds getipt via dutop20.nl. En er wordt nog steeds fanatiek geluisterd. En daarom dus deze week op nummer 3. Daarvoor die Daddy Yankee en Snow en Kalma. Die stond vorige week op nummer 8 en is weer wat gestegen naar nummer 4. Eh, welke het ook heel erg goed doet in eh, Nederland is een samenwerking tussen Marco Borsato en Armin van Buren en Davina Michel.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 Het einde van dit programma nadert. Zometeen natuurlijk de tip voor de top 20. Maar wat hebben we daarvoor? Natuurlijk nou, de absolute nummer 1 de plaats. Waar het meest op gestemd is via detop20.nl. En wil ik nog even meegeven. Ja, ik vind dat er te weinig gebeurt. Doe het even. Laat even je mening weten over jouw favoriete plaat via de website van dit programma hij is ook veel gestreamd, veel gedownload en er wordt natuurlijk veel over gesproken op social media. De nummer 1 van deze week is nog steeds Justin Bieber en Ed Sheeran. Dit is I Don't Care. Dit is Yes Hey, this is Ed Sheeran. Hey, what's up guys, this is Justin Bieber. Dit is I Don't Care.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 Op nummer 2 hoorde je Armin van Buren, Marco Borsato, Davina Michel, Hoe Het Danst. En op nummer 3 Duncan Lawrence en Arcade. En dat is mooi, want er staan twee Nederlandse platen in de top 3 van de top 20. Dit was weer de top 20 voor deze week. De lijst is samengesteld door middel van airplays, ook door middel van streams en downloads. En jouw mening, dat eh, weegt ook heel erg zwaar in dit programma. De top20.nl kun je mij eh, laten weten eh, ja, wat je wil horen, wat je goed vindt. En dan komt er weer een streepje achter te staan. En wie weet verdwijnt, uh, verschijnt, niet verdwijnt, verschijnt het dan hier in de top 20. Dit was hem voor deze week, maar natuurlijk niet voordat, ik we, voordat we je nog een tip hebben gegeven. Een tip voor de top 20. Wat moet volgens jou in de lijst komen? Mail het naar tip@detop20.nl. Het is een eh, plaat die al in verschillende hitlijsten opduikt. Dat zijn een hitlijsten die net iets meer dan 20 plekjes hebben. En daarom verwacht ik ook wel dat hij binnenkort in de top 20 te beluisteren is. Eh, ik hoop het ook een klein beetje, want het is iets van Nederlandse bodem. maar dat is dan toch altijd leuk. Het is van de rapper Snelle. Die kennen we nog van Scar. Scar is ook een tip voor de top 20 geweest. Volgens mij is hij niet in de lijst gekomen uiteindelijk. Ehm, en eh, Snelle heeft samengewerkt met een van de betere rappers. Met een van de bekendste rappers van Nederland. Namelijk Frenna. Samen hebben ze het nummer Plank Gas gemaakt. En ze werken dan ook weer samen met Danda Nisha en die naam zeg je waarschijnlijk niks, maar hij heeft dus ook weer meegewerkt aan Scars. Goed, misschien zit je niet zo in die rapwereld, maar ik raad het je wel aan om hem leuk te gaan vinden. Want het is heel erg leuk en ik denk dat hij binnenkort in de top 20 gaat verschijnen. Nieuw talent in Nederland. Dit is Snelle en dit was de top 20 voor deze week. Doei doei! Ik zit met niemand maar mezelf in die race. En al mijn day ones zijn er nog steeds. En ik heb zoveel moois om mij heen. Maar ik heb no time to waste. Ja, nu gaan we heel hard blank gaan sparren. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo.